Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een agent die in 2018 een man van 18 doodschoot in Delft is vrijgesproken. De agent werd in eerste instantie niet vervolgd... maar na een klacht van nabestaanden werd dat alsnog gedaan. De jongen zou in de fatale nacht met een doorgeladen wapen op een scooter naar een koffieshop gereden zijn... waar al vaker schietincidenten zijn geweest. Op videobeelden is te zien dat hij iets wat leek op een wapen richtte op de agent. Daarom had de agent het recht om zichzelf te verdedigen, zegt de rechter. Voor het einde van deze week moeten er 1200 extra noodopvang, noodopvangplekken zijn voor asielzoekers. Daarom heeft het demissionair kabinet provincies gevraagd om deze week 100 noodopvangplekken per provincie te regelen. Anders kan het zo zijn dat er deze week mensen in de opvang in Ter Apel buiten moeten slapen. In Duitsland hebben ze de grootste cocaïnevangst ooit gedaan. Dat melden Duitse media. Het zou gaan om tientallen tonnen kook... met een straatwaarde van miljarden euro's. De drugs zouden zijn gevonden in de haven van Hamburg. Zeven mensen zijn gearresteerd. En het nieuws op de regionale radio van Drenthe gaat vanaf deze zomer iets anders klinken. Vanaf 6 juli ga ik in het weekend het nieuws lezen op Radio Drenthe. Zaterdag en zondag om 9 uur ochtends en rond lunchtijd kun je mij horen. Nou, ook bij RTV Drenthe willen we met onze tijd meegaan. In de zomer zijn er vaak wat minder mensen aan het werk... dus is dat een mooi moment voor een experiment met AI. Ja, dit is dus een AI-stem en dat gaat op RTV Drenthe het nieuws voorlezen. De eindredacteur zegt dat de AI-computer geen invloed heeft op de inhoud van het nieuws dat ze brengen. De computer zorgt alleen voor de stem. Na de zomer wordt besloten of de AI-stem dit blijft doen... of dat er toch weer mensen terugkomen. Nou, en dan ga ik nog even helemaal zelf het weer voorlezen. Vanavond kleine buien en in de nacht meer regen. Misschien ook onweer. Het koelt af naar 12 graden. Morgen regen, onweer en 18 graden wordt het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, zie het. honest, I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari you still make my heart beat fast, Ferrari. da da da da da da don't have Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up.